Michel Koenen met het NOS-journaal. Over een paar uur gaan in Griekenland de stembussen open voor het referendum over een akkoord met de schuldeisers. Volgens de peilingen wordt het een nek-aan-nek-race. Bij een nee komt Athene niet in aanmerking voor een nieuwe noodlening en verlenging van het huidige pakket. Als de Grieken ja stemmen gaat onder meer de BTW omhoog en worden pensioenen gekort. Het referendum wordt gezien als bepalend voor de toekomst van Griekenland in Europa. Als de Grieken niet akkoord gaan lijkt een faillissement van het land onafwendbaar. Chili heeft in eigen land de Copa America gewonnen, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Na twee verlengingen was er nog niet gescoord door Chili en Argentinië. Uiteindelijk nam Chili de penalties beter. Het is de eerste keer dat het land de Copa America wint. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft bewoners van de Schilderswijk bedankt voor de hulp van afgelopen dagen. Vrijwilligers waren in gele hesjes de straat op gegaan om de politie te helpen bij het voorkomen van ongeregeldheden. In de wijk braken deze week rellen uit na de dood van de Arobaan Mitch Henriquez. Die overleed na een hardhandige arrestatie door de politie. En champagnebedrijven in Frankrijk staan sinds dit weekend op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De wijngaarden, wijnkelders en verkoophuizen in de Champagnestreek hebben de beschermende status gekregen, omdat ze volgens de VN-organisatie van cultureel belang zijn. Onder meer omdat er bijzondere technieken uit de 17e eeuw gebruikt worden voor de mousserende wijn. Het weer in het oosten en zuidoosten kan dan nog wat onweer zijn. Het is rond de 18 graden. Overdag eerst wat zon. In de middag wordt het broeierig en trekken er onweersbuien over het land.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 Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explosive, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. the rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we do success. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. can't breathe. uh Can't think. Can't sleep. Can't breathe. uh Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind.